Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Vanaf 9 uur vanochtend kunnen fractieleiders de ontbrekende stukken inzien over de mislukte verkenning. Het gaat om foto's van handgeschreven aantekeningen en ook andere ambtelijke stukken worden meegestuurd zoals analyses van de partijprogramma's. Na goedkeuring van de fractieleiders gaan de stukken naar de Kamer waar vandaag verder gedebatteerd wordt over de zaak. Er mag publiek komen bij het Eurovisie Songfestival in mei in Rotterdam. Het evenement wordt als een fieldlab georganiseerd. Dat is een test hoe evenementen coronaproof gehouden kunnen worden. Bij alle negen shows mogen per keer 3500 mensen komen. Dat is ongeveer de helft van wat normaal zou passen. Om binnen te komen moeten mensen een negatieve coronatestuitslag hebben. De NAM vindt dat het te veel geld kwijt is aan de afhandeling van schade aan huizen in het aardbevingsgebied. Volgens het gasbedrijf hebben duizenden schades niks te maken met aardbevingen. Ook zijn de normen voor versterking te streng. Bij veel huizen leidt dat volgens de NAM tot overdreven veel aanpassingen die lang niet allemaal nodig zijn. De Amerikaanse president Biden gaat ruim 2000 miljard dollar stoppen in de Amerikaanse economie en samenleving. Dat zei hij in een toespraak. Het geld gaat bijvoorbeeld naar bruggen, wegen, internetverbindingen en groene uitvindingen... als windmolens en oplaadstations voor elektrische auto's. Biden wil hiermee miljoenen banen creëren... en noemt het de grootste investering in banen sinds de Tweede Wereldoorlog. In Amsterdam is vanaf vandaag een registratieplicht voor vakantieverhuur. Verhuurders op platforms als Airbnb en Booking.com kunnen alleen nog adverteren met registratienummer. Daaraan is een naam en adres gekoppeld. Volgens de gemeente helpt dat bij handhaving. Het weer. De temperatuur is gezakt naar ongeveer 10 graden. Komende dag droog, bewolkt en zonnig. In het noorden wordt het zo'n 11 graden. In Limburg kan het nog 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zurich is bij de afsluitdijk nog steeds afgesloten.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 De Amerikaanse president Biden gaat ruim 2000 miljard dollar stoppen in de economie en samenleving. Het geld gaat bijvoorbeeld naar wegen, internetverbindingen en groene uitvindingen als windmolens. Biden wil hiermee miljoenen banen creëren. En er mag publiek komen bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Het evenement wordt als een fieldlab georganiseerd. Bij alle negen shows mogen 3500 mensen komen. Dat is ongeveer de helft van wat normaal zou passen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden wordt het zo'n 11 graden.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 Ja, heel misschien niet eens. I might hallucinate, exaggerate, I devastate. We had to pass the pyramid blaster. The jams are hit, it's what you've been after. I make you shake to, break you, take to. Right in the path for what they call the moo moo.